is bij toeval uitgedraaid op een echte brand. Het zou eigenlijk een droge oefening zijn in een boerderij. Daar waren op verschillende plaatsen knetterkasten gezet. Die met knetterende geluiden brandhaarden moeten voorstellen. De brandweerlieden zouden die net brandhaarden moeten lokaliseren. Maar toen ze voor de oefening bij de boerderij kwamen aanrijden... zagen ze echte vlammen uit het dak komen. Na een paar uur was de brand onder controle. Volgens de brandweer in Westbroek is er sprake van een bizar toeval. De knetterkasten kunnen niet in brand vliegen. Onderzocht wordt wat de brand dan wel heeft veroorzaakt. De arbeidsinspectie luidt een noodklok over de vleessector. Tijdens recente controles zijn in meer dan de helft van de 250 onderzochte slachthuizen overtredingen geconstateerd. In acht gevallen heeft de arbeidsinspectie het werk direct stilgelegd wegens acuut gevaar voor werknemers. De inspectie constateerde onder meer dat er regelmatig onveilig wordt gewerkt met vlijmscherpe messen, dat personeel vaak te dicht bij elkaar werkt en dat er onveilige machines worden gebruikt. De FNV wijst op het grote aantal buitenlandse uitzendkrachten, vooral Polen. De arbeidsinspectie onderzoekt elk jaar gemiddeld 35 ernstige ongevallen in de vleessector. Dit jaar zijn al twee mensen overleden in slachthuizen. Ajax heeft in de Champions League weer verloren van Real Madrid... dat zich al had geplaatst voor de volgende ronde. In de Amsterdam Arena werd het 4-0 voor de Madrilenen. De andere wedstrijd in deze groep, Auxerre AC Milan, eindigde in 2-0 voor Milan. De Italianen zijn nu ook zeker van een plaats in de volgende ronde. Ajax staat op de derde plaats met één punt meer dan Auxerre. De Amsterdammers zijn nu uitgeschakeld voor de Champions League. Ze kunnen als ze derde blijven nog wel door in de Europa League. Het weer. Vannacht vallen vooral in de kustgebieden enkele buien.